Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Tilburgse hoogleraar Diederik Stapel kon jarenlang onopgemerkt frauderen... door het gebrek aan een kritische wetenschappelijke cultuur. Dat staat in het eindrapport van de commissies van de universiteiten van Amsterdam, Groningen en Tilburg... waar Stapel heeft gewerkt. De voormalig hoogleraar sociale psychologie heeft gefraudeerd... in zeker 55 van de 130 onderzochte artikelen... en bij 10 proefschriften die hij begeleidde... De omvang van de fraude door Diederik Stapel is zeer aanzienlijk, al dus het eindrapport. De fraude kwam eind augustus 2011 aan het licht... toen enkele studenten hun twijfels melden bij de universiteit. De Twentse neuroloog Jansen Steur wil niet meewerken aan een psychologisch onderzoek. Dat heeft zijn advocaat gezegd tijdens een regiezitting bij de rechtbank in Almelo. Jansen Steur wordt verdacht van 21 strafbare feiten... onder meer vanwege verkeerde diagnoses en onnodige behandelingen... Volgens het OM heeft een vrouw door zijn toedoen zelfmoord gepleegd. Waarom de neuroloog niet wil meewerken aan psychologisch onderzoek is niet duidelijk. Hij was niet op de zitting aanwezig. In Cairo zijn zeven Egyptische christenen bij verstek ter dood veroordeeld... omdat ze hebben meegewerkt aan de film Innocence of Muslims. De anti-islamfilm werd in september op internet gezet... en leidde tot gewelddadige protesten in islamitische landen. De Egyptische rechtbank zegt dat de makers en acteurs de islam en de profeet Mohammed hebben beledigd. De film was een privéproductie gemaakt in Californië. In Vlachtwedde in Groningen zijn 100 varkens omgekomen nadat in een stal zwavelwaterstof was vrijgekomen. De giftige stof kwam vrij uit mest die in de stal lag opgeslagen. Volgens de politie komt er bij de vergisting van mest altijd zwavelwaterstof vrij. Waarom de concentratie nu zo hoog was dat er varkens zijn omgekomen is niet duidelijk. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In de kustgebieden vallen enkele buien. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnandswaan Zwaan bij de ANWB.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 De vinyljaren dus. De vinyljaren.webklik.nl En omdat we die top 20 aan het samenstellen zijn, doen we geen LP's meer de komende twee uitzendingen. Of drie uitzendingen nog. Dan gaan we gewoon lekker oude hitjes draaien vanaf 45 toeren singeltjes. En een koffer mee. lekkere variëteit. Lekker veel afwisseling. Want we hebben, ik heb van alles meegenomen. Angela doet de plaatjes. Oké, we beginnen met Chris Ria. Het wordt de eerste. Full do you think it's over? Kijk, hij kraakt ook lekker. Dat is singeltjes. Dat vinden we leuk. maar gewoon lekker singeltjes draaien. Ja. Ja. Ouderwets disjockey spelen. Ha! Dat heet Under Pressure. Dat zijn Queen en David Bowie. slashed and torn. gemist jij hoor trouwens. Zag net Sinterklaas voorbij lopen. Ja, het is allemaal Sinterklaas. Ik wist niet dat die man ook in het wild voor maar hij liep gewoon zo langs in Sinterklaas. Met, eh, met twee eh, van die, van die eh, pieten erbij. Ja, Sinterklaas. Ja, Sinterklaas. Goed, eh, dat waren de dus Queen. Samen met David Bowie. En de volgende plaat staat alweer klaar, dames en heren. Dat wordt Donna Summer. En Donna Summer heeft eh, ja, helaas dit jaar overleden. Het is, eh, ze is niet meer onder ons. Maar ze zal ergens waar ze nu is, ongetwijfeld, nog steeds de sterren van de hemel zingen. Het nummer is een spel van Richard Harris. Origineel is het van Richard Harris. Wij draaien nu de versie van Donna Summer. in de MacArthur Park. Ring was never it ran one step ahead as we followed in the dance because Summer, geweldige plaat. Oorspronkelijk is het nummer van eh, Richard Harris. En uh, die duurt ook veel langer. Maar eh, dit is de prachtige versie, de disco-versie zou ik maar zeggen, van Donna Summer. En het nummer dat heet MacArthur Park. We gaan er met de police. En dat nummer dat heet Everything, nee, Every Little Thing She Does Is Magic. Sting and the Police. vandaag, hè, u weet het. Eh, want eh, we zijn eh, druk bezig met de samenstelling van onze eindejaars top 20. U kunt daarop stemmen op via www.devinyljaren.webklik, web e webklik.nl. Uh, daar komt u dan vanzelf op die site terecht. U kunt dan ook heel gezellig kunt u stemmen. En uh, top 5 samenstellen. En u weet, de plaat die u boven krijgt de meeste stemmen. En zo gaat het dus allemaal. En dan 19 december gaan we hem uitzenden. De vinyl jaren top 20 van de dit jaar door dit programma gedraaide LP's. En vandaar dat we vandaag lekker in de gouden oude singles zitten. Dat vinden we gewoon lekker. Lekkere oude singeltjes met eh, een beetje kraken af en toe. Eh, maakt het allemaal uit. De volgende plaat is eh, van Julian Lennon. De zoon van John. En dat we dat heet Too Late for Goodbyes. met Cynthia Powell. En ehm, eerst mocht de wereld niet weten dat hij een kind had. Maar ja, dat eh, was natuurlijk niet eh, geheim te houden. Zijn vader heeft eh, dit overigens helaas nooit mee mogen maken. Dat zijn zoon, dat hij hoorde dat Julian deze plaat gemaakt heeft. Ehm, maar goed, dat, dat, verhaal kennen we natuurlijk al een hele tijd. Julian Lennon, het is toch wel frappant hoe dicht zijn stem bij die van zijn vader komt. Alleen zijn vader was nog wat ruiger. Hè? Wat, wat rauwer, mag je wel zeggen. Goed, Julian Lennon en Two maar eh, Too Late for boys. We gaan verder met eh, Steelerswiel. Jawel, hij kraakt lekker. Everyone agreed that everything is gonna turn out fine. Eh, Steelers Wheel. Toen de tijd uh, kopietje van uh, eh, Stuck in the Middle with You. Want daar lijkt het wel heel erg veel op. Maar daar zat nog wel een aantal andere... Er zat nog een ander singeltje tussen hoor. Late Again onder andere. En toen kwam dit. En ja, het was eigenlijk wel een aardige kopie van Stuck in the Middle. Steelers Wheel was dat. En we gaan verder. Mee. Ja, we zijn lekker singeltjes aan het draaien jongens. Ja, want je weet het. We hebben tussen weer, ik heb net even gekeken, maar zijn weer nieuwe stemmen binnen op de top 20. Het begint zich leuk af te tekenen. Eh, wat er allemaal gaat gebeuren. Dus het wordt helemaal geweldig. We hebben al aardig wat stemmen binnen. Dus u kunt nog stemmen op die vinyljaren top 20. Moet u zeker doen. En dan hoort u 19 december hoort u het resultaat. Dat is vandaag over twee weken. Hoort u dus het... Uh, nee, dus niet over drie weken pas. Eh, vandaag over drie weken hoort u het, het resultaat tussen 2 en 5. Want we pikken er gewoon een uur bij om maar zoveel mogelijk muziek van die mooie platen te kunnen draaien. Van die 20 LP's die we hebben. Um, goed, we gaan vrolijk verder met muziek. Haha, hihi, ho ho. Dan weet ik niet meer wat ik uitgezocht heb. Potverdorie, dan weet ik... Oh ja, Billy Joel, ja, sorry. Ja. Ik, <laughs> mijn korte termijn is... Uh, ja. er <clears throat> vroeg laatst iemand, wat kan je beter hebben? Kan je beter Alzheimer hebben dan Parkinson? Ik zei, nou, beter Alzheimer. Want je kan beter je bier vergeten te betalen dan dat je hem omstoot. Hè?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 Everybody knows how hard you try. Hey, oh, look at what a job you've done, carrying the weight of family pride. James, you've been well behaved, you've been working hard, but will you always stay? someone else's dream of who you are. Do what's good for you. Well, you're not good for anybody. Just is, denk ik. denk zelfs zijn eerste. En eh, dat nummer dat is getiteld eh, James. Fantastisch mooi, mooie Fender piano en zo. En alles wat hij meer zei. Het ziet er mooi uit buiten. Het heeft nou weer geregend. Vanmorgen scheen de zon. Waar is die zon gebleven? Ik zou het, eh, ik zou het u niet kunnen zeggen. Ik weet het niet. Waarschijnlijk achter de wolken. Ja, dat kan natuurlijk. <laughs> Dat hij achter de wolken zit. Goed, oké. Volgende plaat alweer. weer. Oh, wat gaan we snel van. Oh, wat gaan we toch snel vandaag. ja, lekker toch? Lekker een beetje Lekker, lekker beetje de vaart erin houden. Oké, komt-ie! Hoppa! Cliff Richards. Productie van Bruce Welch. Kwam op een LP terecht waar het eigenlijk helemaal niet voor bedoeld was. Maar dat maakt niet uit. Het stond er toch op. It's so funny, we don't talk anymore. Cliff Richards. Just to think that life was sweet. Used to think we were believe. van de Shadows. De vinyljaren eindejaars top 20. Uitzending 19 december tussen 2 en 5 op ZFM Zandvoort. Jo, wat leuk. Kan ik daar ook aan meedoen? Help mee onze top 20 samen te stellen en stem. Stemmen kan tot en met 15 december op www.devinieljaren.webklik.nl You never close your eyes anymore when I kiss your lips no tenderness like grief in your fingertips. You're trying. feeling. The sun ain't gonna shine anymore, ook zo'n ding. Uh, Unchained Melody, ook zoiets. En uh, latere jaren zijn ze, eind jaren 70, begin jaren 80, zijn ze nog een keer terug geweest met... Eh, met het prachtige nummer No Regrets. Intussen eh, zijn ze niet met elkaar. Een van die jongens is overleden intussen. Eh, ik geloof nog niet zo erg lang geleden. Eh, Scott Walker was dat. En nou ja, dit waren ze dus. De Walker Brothers. Nee, de Righteous Brothers. Ik zit helemaal de boel door elkaar te gooien. Ik zit helemaal de boel door elkaar te mikken. Nee, sorry hoor. Dit waren de Righteous Brothers. De Walker Brothers waren heel anders. Je had heel veel brothers. Hè. Je had de Everly Brothers, je had de Blues Brothers. Je had... Nou ja, ik, ik liep even de boel door elkaar te mikken. Wat zit ik nou allemaal voor ons in te verkondigen? Dat kan toch helemaal niet? Jan ze beter voorbereiden. Oké, okay, Righteous Brothers, maar ze hadden wel, dus in ieder geval als grote hit, ehm, hadden ze Unchained Melody, dat wel. En de eh, Walker Brothers, dat waren die van The Sun Ain't Gonna Shine en eh, dat soort dingen. Dat waren ze wel. En volgens mij hebben de Walker Brothers deze ook opgenomen. I eh, eh, Lost Your Loving Feet. Het zou best eens kunnen. Goed, nou, dat weet ik allemaal niet meer. Ehm, we gaan door. Wat zegt u? In de jaren zeventig zegt ze, ja. Hoe weet jij dat nou, man? Toen was je nog een kleuter. Ha! Zo. Ehm, <laughs> dat ben ik toch weer onaardig. we gaan snel door met de volgende plaat. Frankie Valli. We kennen hem natuurlijk van, eh, van de, de, de, Four Seasons. Hè. Daar was hij de grote voorman van. En ehm, hij heeft, eh, oh, nou, om zijn carrière weer een beetje in de lift te halen... Eh, kreeg hij gewoon de kans om de titelsong van de film Grease te maken. Speciaal voor hem geschreven door de Bee Gees. En dat heet Grease. helemaal niet voor. Het is eh, speciaal voor hem eh, geschreven, voor, eh, voor de film geschreven. En het was voor Frankie natuurlijk wel leuk, want ja, die kon toch weer eventjes gewoon een graantje meepikken. Van de, van de enorme verkoopcijfers die de film Grease natuurlijk opbracht. Geweldig nummer geschreven door, door de gebroeders Gip van de Bee Gees natuurlijk. En het nummer dat heette Grease. juist. We gaan door met Alice Cooper. Eh, de man die eh, de, de, Godfather of Metal wordt genoemd. Nou, dat is duidelijk niet te merken aan dit nummer. Want ehm, na al zijn eh, nogal extravagante shows en keiharde nummers en harde muziek... keerde hij in de jaren tachtig toch een beetje terug naar, nou ja, het wat zachtere. En toen kwam dit nummer. En dat is heel mooi. Alice Cooper, Are You Gonna See Me Now? Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting drinking coffee, yawning sleepily. Just to let you know, I'm gonna be home soon. I'm kinda awkward and afraid. Time has changed your point of view. How you gonna see me now? Please don't see me I know I let you down in oh so many ways. How you gonna see me now? Since we've been on our own, are you gonna love the man? When the man gets home. darling. Now I'm heading for the west. Straightened out my head, but my old heart is still a mess. Yes, I'm worried, honey. Guess that's natural, though. It's like I'm waiting for a welcome sign, like a hobo in the snow. Don't see me ugly, babe. Cause I know I let you down in oh so many ways. Are you gonna see me now? Since we've been on our own, are you gonna love the man when the man gets home? Just like the first time, we're just strangers again. I might have grown out of style in the place I've been. And just like the first time, I'll be shaking inside when I walk in the door. There'll be no place to hide. Oh, how you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. Cause I feel I let you down in oh so many ways. het een duidelijke andere Alice Cooper dan we hem eigenlijk aan het begin van de jaren 70 kenden natuurlijk. Met zijn eh, extravagante shows met reptielen en weet ik het allemaal niet. En beschilderd en keiharde muziek. Ik eh, hoef je alleen maar te herinneren aan uh, eh, Hello Flies, Schools Out for Summer. En nog meer van dat soort prachtige werkjes. Maar hier was hij duidelijk wat softer. Alice Cooper, volgens mij is dit nummer toch ook van Roger Daltrey? Ja, volgens mij wel. Die heeft het ook opgenomen. Van hoe Um, are you gonna see me now? We gaan even door naar eh, iemand anders. Een Zweedse dame, een Zweedse deume. Ja, die eh, nadat ABBA uit elkaar, was, uit elkaar was ook natuurlijk een solo-project wilde. Want Frida had dat al eh, gedaan. Of nee, die andere, Agneta had het al gedaan. En Frida wilde dat natuurlijk ook. Die wilde ook een solo plaat. En ja, toen dacht ze, nacht, weet je wat ik doe? Ik vraag veel Collins om het te produceren. Nou, Waarvan acte? Dus klinkt het meer, dan veel, meer als veel columns dan als Frida.